Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Duitse stad Speyer is afscheid genomen van oud-bondskanselier Kool. Hij overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. In de Dom werd een mis gehouden. Daarna was er buiten een militaire ceremonie. Kohl is vanavond nog een Speyer in besloten kring begraven. Eerder vandaag was in Straatsburg een speciale afscheidsceremonie. Daarbij waren veel prominenten, onder wie de Amerikaanse oud-president Clinton. Zij roemden de grote persoonlijkheid van Kool en zijn belang voor de eenheid in Duitsland en Europa. Aan boord van het zeiljacht dat is gekapseist voor de Belgische kust bij Oostende waren zeker drie Nederlanders. Minstens twee bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Een Zeeuwse krant meldt dat een van hen een 79-jarige jachtbouwer is uit Breskens. Drie andere opvarenden zijn gered en één wordt nog vermist. Naar hem wordt nog gezocht. Vijf Noord-Koreanen zijn naar Zuid-Korea gevlucht met een bootje. De kustwacht ontdekte ze in de wateren bij de grens tussen beide Korea's. Vorige week kwamen ook al Noord-Koreanen terecht in Zuid-Koreaanse wateren, maar dat was per ongeluk. De boot had motorproblemen. De opvarenden werden na een paar dagen op eigen verzoek naar Noord-Korea gebracht. Afgelopen maand zijn er meer Noord-Koreanen de grens met het zuiden overgegaan. Twee militairen wisten de streng bewaakte landgrens te passeren... en een burger zwom een rivier over om zijn land te ontvluchten. De leraar Nederlands van het ROC in Nieuwegein... die verdween met 80 examens van geslaagde leerlingen, is weer terecht. De 75 65-jarige invaldocent was wekenlang onbereikbaar... maar hij heeft de school opgebeld. Volgens het AD heeft hij al die tijd thuis gezeten... en deed hij niet open als de bel ging. De leraar zou overspannen zijn. De examens die hij meenam blijven ongeldig. De leerlingen moeten ze overdoen. Het weer opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, soms een bui.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 On Tuesday, got your girl in the red choose it, club go night. On Tuesday, got your girl in the red choose it, club go night. On Tuesday, got your girl in the red choose it, club go night. On Tuesday, got your girl Müzik out of real life.